Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De chef van de Verenigde Naties, Guterres, roept op de vredestop in Egypte op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Hij zegt dat het tijd is om een einde te maken aan deze nachtmerrie. Guterres is blij met de 20 vrachtwagens met noodhulpgoederen die vandaag naar Gaza konden rijden, maar zegt ook dat er veel meer hulp nodig is. Daar wordt continu met alle partijen aan gewerkt, zei hij. Hamas gaat pas in discussie over het uitruilen van gijzelaars... als Israël stopt met aanvallen op de Gazastrook. Dat zegt woordvoerder Osama Hamdam in een toespraak in Libanon. Tot nu toe zijn er twee Amerikaanse gijzelaars vrijgelaten. Hamas houdt zeker 210 mensen gegijzeld, zegt het Israëlische leger. Particuliere verhuurders hebben tot nu toe nauwelijks gebruik gemaakt van een belangrijke subsidie om huurhuizen te verduurzamen. Tot nu toe is zo'n 3 miljoen euro van de beschikbare 152 miljoen euro aangevraagd. Volgens de Belangenvereniging voor Verhuurders is de prikkel om te investeren weg door alle recente maatregelen van het kabinet. Daarbij wordt onder meer de sterk verhoogde vermogensbelasting op huurwoningen bedoeld. De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is ontevreden over de verduurzamingsresultaten. Zij willen dat dubbel glas in huurhuizen verplicht wordt. Oud-voetballer Sir Bobby Charlton is overleden. Charlton werd in 1966 wereldkampioen met Engeland. Hij werd in eigen land uitgeroepen tot de beste speler van dat toernooi. In hetzelfde jaar werd hij onderscheiden met de Ballon d'Or... destijds de prijs voor de beste Europese voetballer. Sir Bobby Charlton leed sinds 2020 aan dementie. Hij was 86 jaar. Het weer. Vanuit het zuidwesten regen, maar er zijn ook eh, droge periodes. Aan zee kan het hard waaien. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden korter, maar ongelukken veroorzaken nog wel problemen. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast voor knooppunt Koendplein. Je hebt daar 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. Op de A10 is het daardoor ook nog wat drukker. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nog een kwartiertijdverlies voor knooppunt Velzen door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Van Alkmaar naar Diemen sta je vast bij de afrit AMC, ook door een aanrijding. Daar is de vertraging 10 minuten.